Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Olympische Spelen in Parijs zijn officieel geopend. Na een botenparade met de atleten werd het Olympisch vuur ontstoken door judoka Teddy Riné en atlete Marie-José Perec. Ze zijn de succesvolste Franse Olympiërs ooit met samen vijf gouden medailles. Een grote waterstofballon met daaronder een ring van vuur steeg vervolgens op. De openingsceremonie werd afgesloten met een bijzonder optreden van Celine Dion op de Eiffeltoren. Het was het eerste optreden dat ze gaf sinds 2020. Toen bleek dat ze chronisch ziek was. De Nederlandse sporters stonden samen met die van Peru op een boot. Handbalster Lois Abbing en 3x3-basketballer Worthy de Jong droegen voor Nederland de vlag. De oudste zoon van Ridouan Taghi, Faisal, is uitgeleverd naar Nederland. Een jaar geleden werd de 23-jarige Faisal in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt. Hij wordt door justitie beschouwd als het sleutelfiguur binnen de criminele organisatie van zijn vader. Ridouan Taghi werd zelf in 2019 opgepakt in Dubai. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De bosbranden in Canada hebben al een derde van alle huizen in het dorp Jasper verwoest. Sinds maandag wordt een nationaal park in de provincie Alberta geteisterd door honderden bosbranden. Zo'n 20.000 toeristen en 5.000 bewoners zijn geëvacueerd. Een gebied van zo'n 360 vierkante kilometer is tot nu toe door de branden verwoest. Journalist Jacques Dancona is overleden. Hij werd in de jaren 80 nationaal bekend door zijn werk als juryvoorzitter van de Soundmix Show. Een zangwedstrijd gepresenteerd door Henny Huisman. Die laat in een reactie aan de NOS weten erg verdrietig te zijn over het overlijden. Hij prijst Dancona voor zijn onomwonden en eerlijke feedback. Dancona schreef ook jarenlang voor het Dagblad van het Noorden. Jacques Ancona was 86 jaar. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuidoosten enige tijd regen. Elders droog en geregeld zon.